hey, ik heb weer een hoop eh, fatsoenlijke muziek voor je, onfatsoenlijke praat. Ik heb heel veel nieuwe muziek. Ik heb nieuwe Kaiser Chiefs, nieuwe Mos, nieuwe Ting Tings, nieuwe Darkness, nieuwe Lullen en de nieuwe Gorillas. Maar ik heb eerst ook nog fatsoenlijke oude muziek. Dit is De Staat met Sweatshop working all them day in the sweatshop. It'll feel like I'm dying, but I won't stop. I don't mind, cause I'm that kind of guy. I pump it out until the end of time. I've been working all them day in the sweatshop. I've been going all the way in my tank top. I don't mind, cause I be looking fine. Yeah, I'll pump that out until the end of time. I- damn day in the sweatshop.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 Get up, get down, put your hands I'm shuffling. VO en Lauren Bennett en de Party Rock Anthem. En dit is het eerste post-carnaval 2012 uh, eh, keizerrijk. En ik heb geloof ik net op tijd mijn stem weer terug. Het komt goed uit. Dus uh, nou, toch nog tot 11 uur uh, lekkere muziek. is All American Rejects. I wake up every evening With a big smile on my face And I never feel sad of place And you're still probably working at a nine to five pace. I wonder how bad that tastes. When you see my face, hope it gives you hell, hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you hell, hope it gives you hell. Now, where's your picket fence, love? De Magpies. Oh, boe, die eindigt raar. Goed, uh, En ik had dus beloofd dat ik eh, iets zou vertellen over de nieuwe... Of in ieder geval dat ik de nieuwe single van de Kaiser Chiefs ga draaien. Nou, dan ga ik nu wat over vertellen. Dat is het plan. Ehm, goed, het <laughs> Kaiser Chiefs, eh, ik ben nog even onder, de indruk van dat rare einde van de Magpies. Eh, Kaiser Chiefs hebben de album uitgebracht, heet eh, Futures Medieval, is al een tijdje uit. En eh, dan hebben ze binnenkort een Amerikaanse tour. En hebben ze speciaal voor de Amerikaanse versie van de CD, hebben ze er een extra single op gezet. En dat is Under Run. En nou ja, die hebben ze dus gewoon al puur om het even te boosten voor de Amerikaanse markt. nou ja, dat dus. <laughs> God, dat ik daar nog eens veel op in zet. Goed, <laughs> Kaiser Chiefs Underrun. Keizerrijk. Zaterdagavond van 9 tot 11. in this city. En voor de mensen die hopen of vrezen dat eh, Giel van Bokhoven overleden is tijdens carnaval. Nee hoor, hij heeft een gat in de markt ontdekt en hij gaat zo, eh, zo mensen bellen. Ehm, maar dat straks. Eerst de Postal Service en Such Great Heights. Dit is Koert de Keizer met Keizerrijk. The day you move, I'm probably gonna explode. It's true, I'm probably goedenavond. U spreekt met eh, Giel van Bokhoven. over. Eh, met wie spreek ik? Leen Snijder. Klopt, eh, klopt het dat u ehm, preparateur bent? Ja, dat klopt. U, u zet dieren op, hè? Ja. Ehm, ik vond u, uw nummer namelijk op internet. Ja. Ehm, doet u ook aan kleine dieren? Ja. Ja, ook aan huisdieren? Ja. Dus ik, heb, ik heb hier bijvoorbeeld een, een, een konijn. Ja. En een kat. Ja. En een Jack Russell. Eh, kunt u daar wat mee? Nou ja, u wilt die laten opzetten? Ja, graag, ja. Ik wil die geprepareerd hebben. Ja, dat kan. Ja? Ehm, het zit namelijk zo. Ik heb een, eh, eh, een, een, een, gat in de markt ontdekt. Ehm, ik, ehm, ik, ik, namelijk tegenwoordig kinderen tegenwoordig die, die, die, die snappen, snappen geen fictieve dingen meer. Dus ze zoeken meer realisme. En dan dacht ik, ik heb hier drie dode beesten als ik daar nou een poppenkast van maak? Dus ik, ik, ik vroeg me af of u misschien een, eh, de binnenkant zo kan prepareren dat ik mijn hand erin kan doen. Ja, dan, dan heb je natuurlijk wel daar de opening voor nodig. Ja. Die zitten natuurlijk van, van zichzelf wel, de achterkant. Ja, op zich... Eh, het is wel even eh, kijken hoe we dat dan aan moeten pakken, maar dat, eh, dat moet wel te doen zijn. Ja, want dan, dan zou ik bijvoorbeeld Jan Klaassen kunnen laten vechten met een, met een grote hond. Of een grote kat, of een groot konijn, dat is wat ik heb. Ja, ja nou ja, dan moet, het beste is dat u maar eens een keer hier langskomt, dan hebben we het er eens een keer over. Ja, eh, oké. Want het is in principe wel mogelijk dat ik, dat ik zeg maar ook de pootjes kan laten bewegen met mijn hand. de, de bek open en dicht? Nee, nee, nee, nee. nee. Oh. Nee, dat gaat niet. Nee. Het is geen interactie mogelijk met, met mijn eh, beesten? Nee, je hand erin steken, dat, eh, dat zou wel te doen zijn. Maar echt dingen laten bewegen? Nee, dat gaat niet. Nee. Oh. En, en eh, bijvoorbeeld dat ze zeg maar, lichtjes achter hun ogen hebben? Dus dat de kat opeens een oplichtende ogen heeft? of, of stoom uit zijn bek? Weet u wat u dan eens eh, moet doen? Dan moet u eens bellen met de firma Bouten in Venlo. Firma Bouten in Venlo? Ja. Oké, ga ik zo doen. Die, eh, nou ik weet niet of ze open zijn, maar die, eh, die doen wel meer voor, voor die, die, gaan, die maken bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld, de voorkant van een hond en dan de achterkant van een pingding. Nee. Echt? Ja. Oh, wat stoer. <laughs> dat is echt heel vet. Die maken dus echt gewoon... Dat zou ik ook wel kunnen. Freak pasten. Dat zou ik ook wel kunnen. alleen eh, als het gaat over bewegen en zo. Ja. Nee, want uh, die hebben ook wel eens... Eh, dat heb ik ook wel eens gedaan, gewoon voor een, reclamespotje. van uh-huh. de beesten. Ja. En, maar ja, dan wordt er gewoon foto voor foto gemaakt. En dan hebben ze bijvoorbeeld witte kip nodig. Ja. Maar die moet dan ogen open, ogen dicht. Nou, dan maak ik een heleboel van die witte kippen. Maar ja, ja. ik heb een tien witte kippen gemaakt. Ja, ja. Naar links kijkend, naar rechts kijkend, ogen open, ogen dicht. En eh, ja, dan maken ze gewoon een fotootje. Zo'n eh, stop motion, eh, ja. filmpje. En zou die dan ook ehm, bijvoorbeeld een vlammenwerper in kunnen zetten? En voor de laserstraal. Of, of, of, of zo'n hakbijl met zo'n zo'n zaag, weet je wel? Dat is bij die Robot Wars. Nee, het... dat, eh, dat, het beste wat je kan doen is, is eh, overdag met kantoortijden, dat wordt dan een maandag. Ja. Is bellen met die firma Bouten. Firma Bouten. Nou, Bouten, dat, vind ik, dat is een woord dat ik makkelijk kan onthouden. Bouten in Venlo. en als het gaat over gewoon het prepareren en bijvoorbeeld van samengestelde dieren of zo, dat, eh, dat kan ik ook voor je. Ja, dus, een, een, een, een, kat met vleugels. Een kat met vleugels, ja. En, en, en, en een geitenhorens en, en een hagedissenstaart. Wauw. Dat vind ik echt heel stoer. Ja, dat is geen enkel probleem. Maar eh, lichtjes, stoom en vlammenwerpers. Nee, dat, dat gaat allemaal niet, want het spul is allemaal brandbaar. Ja, precies. Die, die veren vliegen in de fik en... Eh, oh ja. Dat, dat, gaat, dat gaat niet. Oké. Eh, lichtjes in de ogen zou nog kunnen. Mm Dan moet je met een batterijtje werken en dan kan je er wel een stekker op aansluiten. Dat zal oh, ja, Maar, maar, maar bekken, ogen open en dicht, dat gaat ook niet. Oh, oké. Ja, ik ga, ik ga dan eh, met, met firma Bouten bellen. Dat, dat komt vast goed. En anders eh, belt u en dan komen we eens een keer langs. Dan hebben we het erover. Dat is goed, ja. Succes. Dank u wel. Dag. Dag. <laughs> Wat vet. Ik, ik, wil nu echt een kat met, met vleugels en <laughs> nou, horens en een staat. Goed. Dit is de nieuwe van de tinktinks Die heet Hang It Up. Dat is precies wat die man dacht volgens mij. Back to the Zoo and What If. En daarvoor dus uh, nieuwe Ting Tings en Hang It Up. En eh, nou ja, daarvoor dus eh, Giel van over die op zoek was naar vlammenwerpers en katten en nou dingen. Even kudo's voor mijn teamgenootje Bouke die met dit idee kwam. Die jongen doet dus diergeneeskunde, hè, dat je het weet. Die gast is niet goed bij zijn hoofd. Goed, nou ik raak van wel van in de stemming. Mr. Mago! Dat is Herbie. You may be blind, but I can still see you! Right type of mood. Anytime you see bad boy come through! Right type of mode. measure? What will it with what the measure is? What is the measure? What will it with what the measure is? What is the measure? What will it with what the measure is? funky shit. <clears throat> hey, waar is de meisje van de hopen eh, relatie uit België? Nou, eh, bijna het einde van het Eerste Uur Keizerrijk. Ah, oh, jammer. Kom nog een uur. Jee, kom nog een uur. Gelukkig maar. Um, ja, wat ga ik doen tot die tijd? Ik kan het vol lullen. Of ik ga gewoon fatsoenlijke muziek draaien. laten we dat doen. Dit zijn de Hanson Poets en Dance the War is Over. Tot na tien uur. En al die kartellen moet nu zijn hand opsteken. Ja? zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. so it was written in the master plan. But did I wait forever and a day just to scrapple of work, rest, and play every day? To catch a moment in time in the form of a rhyme. To paint a picture in bed of me lying in bed. When that little voice inside my head said that we're better off dead, I went skydiving instead. You best be reckoned like Ted. Cause living now is living now. If you're catching a whiff, I'm set adrift. So you can call me a dreamer. Detect a major riff for a small misdemeanor. I take a walk in the park, I'll be the one to buy. It makes a plant to feed, it makes a plant to me. Stop looking at your feet. Cause lyrically, lyrically, I put your anal sphincter in plates. We slip hits between the shits like as if the Isleys were Brits. Turning turn up the heat. Speaking on beats, making Osni move, a rap press repeat often. well spent. It's the only way to be living. It's apparent. Genetically, you could consider me one of your parents. Like those Asiatic hominids discovered the In the middle of it, we get the riddle of it. We make moves after dark, we hard to find like Virgo Sharky. Don't pull up the blinds, we see through the ceiling, we check, the meaning. But enough is never enough. So I send a shout out to anyone whose job is to fluff. I look gruff when I grimace. Invading volcano palmer sky, typically scheming. I take a walk in the park, I be the one to buy. It takes a plant to feed, it makes a plant a me. I catch a moment in time in the form of a rhyme when that little voice inside my head said. Mokkie en Catch a Moment in Time. En eh, nou, beginnen we twee uur van Keizerrijk mee. En als je denkt <laughs> dat alle nieuwe muziek die ik voor je heb op is, helemaal niet jongen. Echt, bitch please. Ik heb hier uh, Mos nog voor je liggen, Darkness, eh, nieuwe Asteroids Galaxy Tour, nieuwe Gorillas dus. En, en, en, en, die draai ik natuurlijk helemaal op het einde, nieuwe Wandwand. Nou, word je daar niet vrouwelijk van? Ik wel. en als ik zeg, ik heb ze hier voor je liggen, dan bedoel ik, ik heb ze op legale wijze, wijze verkregen en op een USB-stick gezet.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 <laughs> Puberale humor. Ik kan er maar geen genoeg van krijgen. Net als de infidels, can't get enough. Mos en What You Want. Maar goed, hou je dan helemaal nooit op met nieuwe muziek draaien? Uh, nee, hier, eh, pak aan, heb je de darkness.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 Maar even lekker rustig. Ryan Hems, New York, New York. but I've been broken, I've been busted up since. Love don't play any games with me anymore like she did before. The world won't wait, so I bet she that thing right after. of a picture that would fit in the folds of my wallet and it stayed pretty good. Still amazed that I didn't lose that on a loop of the place when I was drunk and I was thinking of you. Every day the children they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. You used to take the subway on the house and the third. I would wait for you and not try to hide. Love won't play any games with you anymore if you don't want to. Babe, I stood there singing, I was holding your arm, you were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep the overhead low. Farewell to the city and the love of my life, as we lived before we had to go. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. Sweep a she, this whole thing at the door, I'll always be thinking of you. Cure en Friday I'm in Love. Ja, het is ander muziekje dan je gewend bent. Maar goed, ehm, het is tijd voor... Koorts Kum. Oftewel, Koorts Kutmuziek. Ik eh, zoek op eh, YouTube naar eh, mensen die denken dat ze talent hebben. En, daar, en daarom muziek kunnen maken. En daardoor een clipje mogen maken. En dat op YouTube kunnen gooien. En dan zeg ik, nee, nee, driewerf nee, zeg ik. Je bent niet, je hebt geen talent. Je bent een sukkel, je bent lelijk en je kan niet zingen. Dat is wat ik doe in dit segment wat dan Koerts cumu heet. Oftewel Koerts Kutmuziek. En deze keer heb ik eh, Christina. En Christina, ehm, nou, het clipje komt uit 2005 of zo, zegt ze. Maar ze ziet eruit alsof ze uit 1983 komt met haar haar en de fucking lelijke make-up. Ze heeft ook echt alle, alle onderdelen van haar gezicht. Dat ze een beetje gepierst. Dus zijn neus en de oren en de lippen. Ziet er niet uit. En dan zingt ze ook nog op een soort van country nummer. Zingt ze een nummer over eh, dat ze wil gaan dansen samen met een vriendin dat ze naar de kroeg moeten gaan en eh, en dat ze dan samen mooie mannen kunnen versieren. En in de clips zie je natuurlijk ook echt alleen maar van die oude verlopen, mislukte eh, line dancers. Want dat, dat zijn het inderdaad. Ehm, nou ja, goed. Het is, en nou, de kwaliteit van het liedje is natuurlijk ook gewoon crabbity crap crap crap crap. Dus without further ado, is Christina. En samen dansen. Koets Kumu. Koets Kumu. En daar gaan we, jongens. Drie stapjes naar rechts, draaien, in je handen klappen. En drie stapjes naar links. Kom toch, dan gaan we samen dansen. Nou, liever niet, eh, Christina, met je dodelijke kop. Het is zo gezellig op het feest. Ja, met jou erbij niet. Even een avond lijkt te stappen. Ja, ja. Zoals het nog nooit is geweest. Hoe, hoe is het geweest? Hoe? Wat zit je daar nu somber tussen? Dat is mijn standaard gezicht. Koerts. Kom nou eens uit die luie stoel. Maak ik godverdomme zelf wel uit. Als je eenmaal bent begonnen, weet je precies wat ik bedoel. Jo. Koerts. Kumu. Nou, daar gaan we hoor. Oh, nee. Ah, eigenlijk. Die taartjes wel fijn. En die hoeren bek maar houdt. Ik ga vanavond heerlijk dansen. Vast. Samen met jou hier in het café. Goed pas, Ga je bek. Daar lopen dan de mooiste mannen. Ze niet en ga nu toch mee? uh, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ga nu mee en doe toch niet zo moeilijk je jas en kom nu toch gauw. Koorts, kumen. Zweren, zwaaien, lekker uit je bol gaan. Lekker uit je bol gaan. Je weet dat ik van hou. Ja, maar ik ga niet met je dansen, lelijke hoer. En mijn hart zal wel weer op hol staan. Ja, natuurlijk. Geloof me, dat wordt één groot feest. als jij een bier op hebt, dan ben je gelijk zo geil als een... Zweren, zwaaien, Zo'n feest is het nog nooit geweest. Serieus, kijk de clip. Het zegt een feest van niks. Oh, oh. Koets Kumu. Koets Kumu. Ja, drie verschillende hoogtes. En dan gaan we weer. Christina. Ik ga vanavond avond heerlijk dansen. Samen met jou hier in het café. Daar lopen dan de mooiste mannen. Nou, kijk even op Facebook of Twitter. Ik heb de clip gepost. Mooie mannen zijn dat zeker niet. Oh, daar gaan we. Drie stappen naar links, in je handen klappen en weer terug. Christina, samen dansen was de kutmuziek van deze keer. Ik zeg een bom erop. Tik, tik, tik. Boom. Dit zijn de haars. Joy Green. Asteroid Galaxy Tour en Heart Attack. En shit, ik moet nog gaan haasten ook joh. Wil ik al die nieuwe muziek nog draaien? Hey! Ik heb hier eh, bijvoorbeeld nieuwe lullen. Nieuwe lullen. Nummer heet nee. Dat is eigenlijk Fabiella van de jeugd tegenwoordig. Straks eh, nieuwe Gorilla's. is aan huis folders, geklungel in de polder. Modeltrein zet op zolder. Nee, laat maar zitten joh diepvriespizza's. Iets op die pizza, helemaal prima. Nee, laat maar zitten joh. Gedoe met scooters, drankje in de hooters. Nog een rondje shooters. Nee, laat maar zitten joh. Ramen in mijn huis, reclame op de buis. De fara bij je thuis. Nee, laat maar zitten joh. Laat me zitten joh, het hoeft niet zo nodig. Laat maar zitten joh Lama City, Toffee's an old Lama City, Nane. Resten in de afvoer, random plat de jour. Stront op het parcours. Nee, laat maar zitten joh. Mensen met een mening, hele gekke kleding. Nepleden bekleding. Nee, laat maar zitten joh. Extra dikke zoete saus, kouwen op dat zoete hout. Hondje blaf, push je mouw. Nee, laat maar zitten joh. Haal blikken, ingewikkelde strikken. Gezellig een vorkje prikken. Nee, laat maar zitten joh. Lemme Lemme Lemme Lama Scythia, ett hufnitsanord Lama Scythia, nein Lama Scythia, ett me Lama Scythia, nein Lama Scythia, ett hufnitsanord DCX Two Fits Namasepia Kasbrautis Hardkapje Poeder Gruyère Namasepia Blinde Vinken Liam Boutje Boterhammenworst Namasepia Pilsje Wodkaatje gin Bekkie erbij Ja, best wel zin in joh I'm gonna Paint, <laughs> you know? fixed, don't broke it, don't panic. If it ain't this, it ain't I get damn If it ain't this, it ain't dope, it don't flush. And if it ain't hip, it don't hop, it ain't hush. Man, they sound like man, they stole yo, man, they look like no, but ain't us. I do your damn thing, do your thing a thing, do your damn thing, do your thing a thing, do your damn thing, do your thing a thing. Get you rid of slick, Rick, no, you ain't a thing. Do your damn thing, do your thing a thing, do your damn thing, do your thing a thing, do your damn thing, do your thing a thing. You fresh squeeze juice, you can do that thing. featuring Andre 3000. Er is die weer. En eh, hoe heet die gast ook weer van LCD Sound System? James Murphy. Speciaal voor Ton, want die luistert. Hey, en dan ben je een van de vier luisteraars. Dus dan krijg je gewoon een nummer. Zo werkt dat. Nieuwe Gorillas dus. Do your thing. En eh, zometeen de nieuwe Want Want. Yes, daar word ik heel vrolijk van. Maar eerst een hip nieuw bandje uit Engeland. Various Cruelties, The Great Unknown. Dat was samengespeeld met de Vaccines en met Mumford Sons. Dus dan weet je het wel. Hippe shit. things you just never seem to know Great I Various Cruelties. En nu Want Want. En het nummer gaat over mij. Ik ben zo sexy. En zeker met mijn shirt uit. Ik sta voor de spiegel. En smeer lotion over mijn buik. Dan gaat de bel, je bent te vroeg. Ik snap dat dat je niet kon wachten. Wij zijn zo sexy samen op de bank zo. Jij hebt toch best wel je best gedaan met liefde. Ik lijk echt super slim nu. En jij denkt wauw, hij is niet alleen maar lekker. Hij denkt ook nog na, hij is alles in één. Dus ik knik langzaam van oké, denk jij wat ik denk dat jij ook denkt. dan. Want, want, sexy. En daarmee zijn we het eigenlijk al van Keizerrijk. Jammer joh. Nou ja, eh, ik weet niet. Eh, volgende week ben ik er volgens mij wel weer. Of anders de week daarna. Of anders, nou, weet ik veel wanneer het eh, in zover is in ieder geval. Tot die tijd, tot de volgende knoop.